Dit weekend wordt er niet onderhandeld... omdat de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie andere verplichtingen hebben... Zo heeft het CDA een partijcongres en ook is er morgen weer katshuisoverleg over de corona-aanpak. Donderdag werd duidelijk dat de onderhandelende partijen dichtbij een regeerakkoord zijn. De kans is groot dat het begin volgende week wordt gepresenteerd. Consumenten hebben steeds vaker last van drukte op het stroomnet vanwege het toenemend aantal zonnepanelen. Dit jaar kregen netbeheerders ruim 3200 klachten, bijna de helft meer dan vorig jaar. Vooral in polders en in oudere stadswijken en dorpen kunnen verouderde delen van het net de stroomtoevoer niet aan. Daardoor worden zonnepanelen uitgeschakeld, juist als het zonnig is en panelen dus veel opbrengen. In Brazilië zijn vier personen veroordeeld tot zelfstraffen van 18 tot 22 jaar... voor een brand in een discotheek waarbij 242 mensen omkwamen. Het gaat om de twee eigenaren van de nachtclub en twee leden van een band... De brand was in 2013 in een discotheek in Santa Maria tijdens een studentenfeest. Bij een van de optreden staken de bandleden vuurwerk af waarna het plafond in brand vloog. Uit onderzoek bleek dat de brandveiligheid niet op orde was. Een schadevergoeding die Willem Engel van viruswaarheid moet betalen aan de Belgische viroloog Mark van Ranst gaat naar het coronavaccinatieprogramma van de WHO. Dat meldt Van Ranst op Twitter. De rechter sprak de Belgische viroloog donderdag vrij van lasten... en bepaalde dat Engel 4000 euro moet betalen. Van Ranst had Engel een virusontkenner genoemd. Het weer, eerste mix van zon en wolken. In de loop van de dag vanuit het westen meer bewolking. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen is, het, morgen is het een stuk zachter. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort.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 strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone light. Everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something.